Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees Parlement het toch eens. AI-systemen e worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. Een aantal vergaande toepassingen worden verboden. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap op meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. Met AI kunnen teksten worden geschreven, maar ook afbeeldingen, video's en stemmen worden nagemaakt... die niet van echt te onderscheiden zijn. Een VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza heeft het niet gehaald. 13 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad stemden voor, maar de VS stemde tegen. Amerika is een van de landen met een vetorecht. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. De resolutie was opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten. Er stond ook in dat Palestijnse en Israëlische burgers moeten worden beschermd... en dat alle gegijzelden direct moeten worden vrijgelaten. Zes Franse tieners zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen... voor hun rol bij de onthoofding van de leraar Samuel Paty in 2020. De docent geschiedenis werd bij zijn school buiten Parijs vermoord... nadat hij in een les Mohammed-cartoons had laten zien... In de klas was een debat over de vrijheid van meningsuiting. Volgens de rechter hebben vijf van de tieners de docent aangewezen aan de dader. De zesde verdachte zou hebben gelogen. Bij een salmonella-uitbraak in de VS en Canada zijn tot nu toe acht mensen overleden. Honderden mensen zijn besmet geraakt. Veel mensen zeiden dat ze voorgesneden stukjes meloen hadden gegeten uit plastic bakjes. In beide landen zijn nu grote terugroepacties gestart... voor zowel verpakte stukjes meloen als hele meloenen. Het weer. Vannacht is het droog. Alleen aan de kust kan wat regen vallen.